Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Afrikaanse leiders hebben president Poetin opgeroepen om snel vredesonderhandelingen te beginnen met Oekraïne. Kopstukken uit Zuid-Afrika, Senegal, Zambia, Egypte en de Comoren waren vrijdag in Kiev. De afgelopen dag spraken ze met Poetin in Sint-Petersburg over een Afrikaans tienpuntenplan voor vrede. De oorlog leidt volgens de Afrikanen tot hoge graanprijzen op de wereldmarkt, waar veel arme landen last van hebben. Poetin zei dat de hoge prijzen de schuld zijn van het Westen. Hij zei ook dat Kiev gesprekken over vrede tegen Volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov... was het Afrikaanse plan niet uitgewerkt op papier en is het moeilijk uitvoerbaar. In de omgeving van Vroomshoop en Veen in Twente zitten duizenden mensen sinds het begin van de afgelopen avond zonder stroom. De oorzaak is een brand in Vroomshoop in een schakelstation van Enexis. De netbeheerder zegt dat minder dan 10.000 adressen zijn getroffen. Het duurt waarschijnlijk tot twee uur vannacht voor de stroomstoring is opgelost. In een recreatieplas in de buurt van Sneek is een jongetje verdronken. Het kind in de basisschoolleeftijd werd aan het einde van de afgelopen middag vermist. Er kwam een grote zoekactie op gang waaraan brandweerkorpsen en een traumahelikopter deelnamen. Omstanders en duikers vonden het kind na een paar uur, maar reanimeren mocht niet meer baten. De politie in Sneek onderzoekt wat er is gebeurd. Atleet Niels Laros heeft bij wedstrijden in Nice het Nederlands record op de 1500 meter geëvenaard. De 18-jarige Laros kwam naar 3.3289 als tweede over de eindstreep. En was daarmee even snel als Gertjan Lievers, die in augustus 2001 het Nederlands record vestigde. Laros dook maar liefst 5,5 seconden onder zijn persoonlijke record dat hij twee weken geleden liep bij de FBK Games. Ook voldeed hij aan de limiet voor de WK in augustus in Budapest. En dan het weer. Het is droog. De temperatuur daalt naar 16 graden. Overdag eerst zonnig, smiddags bewolking met kans op een bui. In de avond kan het gaan onweren.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 street Or in a secret life, I was a rented general I could leave you, say goodbye at a difficult age. Would I write a book or should I take to the stage? But in the back of my head, I heard distant feet, Che Guevara and Debussy to a disco beat.